twijfelen nu openlijk of Snel wel de juiste persoon is... om de problemen op te lossen bij de Belastingdienst. Als ze hun steun intrekken, heeft Snel nog maar de kleinst mogelijke Kamermeerderheid achter zich. En het is de vraag of hij dat genoeg vindt om door te gaan. De boeren die het Mediapark in Hilversum bezet houden... verlaten de stad weer. Ze wilden met de blokkades aandacht vragen... voor hoe ze naar eigen zeggen worden neergezet in de media. Verspreid in het land zijn er nog acties van boeren en bouwers. Politie heeft ingegrepen bij boerenblokkades op de A1 en de A35. In de stad Groningen ondervindt het openbaar vervoer hinder van de acties. In Moerdijk bezetten ruim 150 trekkers de toegang naar het industriegebied. En ook staan er honderden boeren bij het provinciehuis in Arnhem. Asielzoekers die ernstige overlast veroorzaken... worden voortaan overgeplaatst naar een speciaal opvangcentrum in Hogeveen. Ze mogen daar het terrein niet af. Op die manier wil staatssecretaris Broekers-Knol... de overlast verminderen voor omwonenden en winkeliers. Broekers noemt het onaanvaardbaar dat een relatief kleine groep asielzoekers overlast veroorzaakt door winkeldiefstal, vernieling en bedreiging. Dat ondermijnt het draagvlak voor het asielsysteem, schrijft de staatssecretaris. In delen van Australië is een gemiddelde temperatuur gemeten van 40,9 graden, een record. Waarschijnlijk loopt het gemiddelde nog verder op. De hulpdiensten in Australië hebben de opperste staat van paraatheid afgekondigd. Het waait ook stevig, waardoor de angst is dat de bosbranden zich verder oplaaien en verspreiden. Het weer bij ons dan. Op steeds meer plaatsen zon, bij een graad of 8. Morgen vooral het oosten zon, vanaf de middag zo nu en dan regen. En met maximaal 14 graden vrij zacht. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Het is Bianca Damink van de ANWB. Op veel wegen in Noord-Holland kan het verkeer momenteel prima doorrijden. Er zijn een paar uitzonderingen, want op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort...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 I tell myself, tell myself, tell myself, draw the line. And I do, I do. But once in a while, I trip up and allemaal fijne dagen en...